Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald... om vanaf de luchthaven te mogen rijden. Dat meldt NRC. Volgens de krant was de directeur van Schiphol Taxi aan wie ze betaalden... tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie. Ook bij een ander bedrijf waarmee Schiphol een contract heeft... zou geld zijn betaald. Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de Belastingdienst zou niet zijn gedaan... De betrokken taxibedrijven ontkennen dat chauffeurs contante bedragen moesten betalen. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het Witte Huis gedagvaard. Ze willen zo aan documenten komen die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Trump. De onderzoeksleiders zeggen geen andere keuze te hebben... omdat ze de eerder opgevraagde documenten niet kregen van het Witte Huis. Het is niet meer na te gaan of er in 2001 daadwerkelijk mond- en klauwzeer is geweest in Kootwijkerbroek. Drie deskundigen zeggen dat bij test destijds is afgeweken van de voorschriften, staat in stukken in handen van Omroep Gelderland. Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd. Volgens hen is er nooit sprake geweest van een grote MKZ-uitbraak. In Kootwijkerbroek en omgeving werden in 2001 zo'n 60.000 dieren geruimd. De boeren hopen nu dat de rechter oordeelt dat de dieren destijds onterecht zijn afgemaakt. De democratische presidentskandidaat Bernie Sanders is ontslagen uit het ziekenhuis. De senator van 78 legde dinsdag zijn campagne neer... nadat hij, hartklachten was nadat hij met hartklachten was opgenomen. Nu blijkt dat hij een hartaanval heeft gehad, melden zijn artsen. De artsen hebben twee stents in een dichtgeslipte ader van Sanders geplaatst. Bij het verlaten van het ziekenhuis zei hij dat hij zich goed voelt.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 Thoughts spin on her open arms, take hold of anything she finds. She said she's had enough, so she's giving up the war. She said it's not enough, so she's looking out for more. Cause maybe the dying tree will blossom in the rain. And maybe at 23 she'll find a life again. Maybe you we carved in stone. Maybe all enough, so she's looking out for more. Cause maybe the life she leads will prosper in the end. And maybe the light she seeks is where it all began. Maybe all our dreams will be carved in stone. Maybe all our dreams Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. back now you. 就好。 here I am. I saw me live.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 the one should. I never took the time.